panic, panic. je overnemen damn Jij blijft mijn ogen stelen Bel ik jou ook of bel je mij Maak ik kans, vertellen mij Zonder jou was ik nooit gebleven Hennessy maakt me extra faded En ik weet waar de zijn Dus wanneer gaan we weer steeds van houdt. Ik dans alleen door jou. Als je down bent, ben